Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt het zorgelijk dat het aantal besmettingen de laatste dagen weer oploopt. Dat zei hij op een online bijeenkomst van de VVD. Afgelopen dag werden 6.093 besmettingen gemeld. Dat is een toename van 126. Het kabinet wil begin december bekijken of een aantal maatregelen versoepeld kan worden. Maar met deze cijfers is dat lastig, zei Rutte op de bijeenkomst. Hij riep iedereen nogmaals op om zich goed aan de maatregelen te houden. De zwaargewonde man die afgelopen nacht bij een inval door de politie in een huis in Arnhem werd aangetroffen, is overleden. De politie wil niet kwijt over de identiteit van de man. Zijn dood heeft waarschijnlijk te maken met een man uit Laren... die gisteren ernstig gewond werd gevonden in een auto in Arnhem. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed kort daarna. Er zou ook een verband zijn met de dood van een derde man, meldt de Telegraaf. Die werd gisteren levenloos in een auto in Amersfoort aangetroffen. De politie onderzoekt alle scenario's. In Turkije is het hoogste aantal nieuwe besmettingen gemeld sinds de corona-uitbraak begon. Volgens het Turkse ministerie van Volksgezondheid gaat het om 5532 mensen in de afgelopen 24 uur. In Turkije zijn deze week strenge maatregelen genomen. Zo moeten scholen sluiten tot het einde van het jaar. Gelden er beperkte openingstijden voor horeca, winkels en kappers. En mogen restaurants alleen open zijn voor afhaalmaaltijden. In het weekend is een avondklok van kracht voetbal dan. In de eredivisie heeft Willem II thuis met 2-1 gewonnen van VVV Venlo. Het is pas de tweede zege van de Tilburgers dit seizoen. De wedstrijd FC Groningen tegen Vitesse is geëindigd in 1-1. En rond deze tijd is Pek Zwolle nog bezig tegen FC Utrecht. En het weer, het is bewolkt. Vannacht op veel plekken wat regen. Morgen in het zuiden bewolkt en kans op regen.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 Música hum. other side do not you leave me there Have no fear Close your eyes, find paradise something different It will set you free if you just tell me Every secret I listen We're all scared to fly, still we try Learn to be brave, see the other side Won't you lead me there? Have no fear Close your eyes, find paradise Paradise, paradise Close your eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh. getting frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line, but they're making out we're having a good time.